12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het CDA vindt dat de invoering van het boerkaverbod is mislukt. Minister Ollongren heeft de wet onvoldoende voorbereid... zei CDA-kamerlid Harry van der Molen in WNL op zaterdag. Het CDA neemt het Ollongren kwalijk dat openbaar vervoerbedrijven de wet niet willen handhaven... en dat sommige politieregio's het verbod weinig prioriteit geven. Van der Molen wil met de minister in debat hoe dit zo fout heeft kunnen lopen. De Franse oproerpolitie heeft waterkanonnen en traangas ingezet... om demonstranten in Bayonne uiteen te drijven. In de Franse stad waren enkele honderden betogers bijeengekomen... om te protesteren tegen de G7, de top van de zeven grote industrielanden en de EU... in het nabijgelegen Biarritz. De actievoerders blokkeerden wegen en gooiden met stenen. De driedaagse top ging vandaag van start. De politie in Assen heeft vijf mensen aangehouden in verband met de dood van een man in een speeltuin. De man zou daar een meisje van vier onzedelijk hebben betast. De vijf verdachten zouden daarna de man onder controle hebben gehouden. Toen de politie arriveerde was die buiten bewustzijn. De politie onderzoekt nu zowel het mogelijke zedendelict als de dood van de man. De Belgische hockeyers hebben het EK gewonnen. Ze waren in de finale in eigen land met 5-0 te sterk voor Spanje. Het is voor het eerst dat de Belgen de Europese titel winnen. Twee jaar geleden verloren ze de finale nog van Nederland. Eerder op de avond veroverde Oranje brons op het EK... door met 4-0 van Duitsland te winnen. Morgen staan de Nederlandse hockeyvrouwen in de EK-finale. Ze nemen het dan op tegen Duitsland. In de eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. Willem II won thuis met 2-1 van Emmen en is daarmee tijdelijk koploper in de eredivisie. Heracles speelde thuis 1-1 gelijk tegen Vitesse en de wedstrijd Heerenveen-Twente eindigde in een 0-0 gelijkspel. Het weer. Vannacht is het helder, minimaal rond 14 graden met lokaal kans op een mistbank. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 30 of 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.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 Days go by and still I think of you. some sound, sound. Lee. DJ. pop the tag. All my friends, we like to rock all night. All my friends, my friends get sloppy. All my friends, my friends are here tonight.